Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is de warmste kerst ooit. Gisteravond steeg het kwik in de beeld tot bijna 14 graden. Ruim boven het oude record voor eerste kerstdag van 12,8 graden. Voor tweede kerstdag stond het record op 12,1. Dat is nu al gesneuveld omdat het in de beeld de hele nacht boven de 13 graden is gebleven. Dat is warmer dan een gemiddelde zomernacht. Een Uruguayaanse voetbalbestuurder heeft toegegeven dat hij schuldig is aan corruptie. Het is Eugenio Figueredo, de oud-voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond en vicevoorzitter van de FIFA. Hij zou miljoenen aan steekpenningen hebben aangenomen. De 83-jarige Figueredo werd in mei in Zwitserland gearresteerd en is nu uitgeleverd aan Uruguay. Daar heeft hij meteen een bekentenis afgelegd. De aardverschuiving in China, waarbij vorige week mogelijk 70 doden vielen, was het gevolg van menselijke fouten. In de plaats Shenzhen zakte een grote berg bouwafval en zand in nadat het had geregend. Volgens de autoriteiten was het geen natuurramp. In een verklaring staat dat de veiligheidsregels op het bouwterrein zijn overtreden... en dat de verantwoordelijken zullen worden gestraft. In IJs in Zuid-Limburg is vannacht een man aangehouden die wordt verdacht van brandstichting. De brand ontstond rond middernacht in een middenwoning en sloeg over naar het huis ernaast. Twee agenten en een bewoner zouden rook hebben ingeademd. De aangehouden man zou een van de bewoners zijn. Waarom hij het huis in IJs in brand zou hebben gestoken is niet bekend. Een topman van een Amerikaanse supermarktketen werkt voor het 40ste jaar op rij met kerst. Zijn keten heeft 140 winkels in de staten New York en New Jersey die veelal dag en nacht open zijn. Topman Mike Murphy vindt daarom al 40 jaar dat hij met kerst solidair moet zijn met zijn personeel. Dit jaar ging hij koffie serveren en schoonmaken bij een winkel in Mount Arlington. Het weer, een droge dag, met eerst veel bewolking, maar later ook wat zon.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 But if you tight. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow. ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen en...